Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de dichte mist zijn vanmorgen twee mensen om het leven gekomen. Het gebeurde bij een ongeluk op de provinciale weg tussen Almere en Dronten. Bij dat ongeluk op de N305 waren volgens de politie meerdere auto's betrokken. In bijna heel Nederland geldt vanmorgen code geel vanwege de mist. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermist meisje van 10 jaar. Het meisje is voor het laatst gezien in Raamsdongsfeer in Brabant. Het meisje is gehandicapt en heeft zorg nodig. Ze is laatst gezien met een begeleider in een zwarte Kia Picanto. Ze droeg toen een paarse rugtas, een roze jas en een zwarte rok. De politie roept iedereen op naar haar uit te kijken. De Britse premier Truss heeft sorry gezegd voor wat ze fouten noemt in haar belastingplannen. I recognize we have made mistakes. I'm sorry, but I fixed the mistakes. what I now want to do is go on and deliver for the public. Door de plannen hoefden mensen minder belasting te betalen... maar daalde de waarde van een Britse pond enorm. Het was allemaal niet slim, geeft premier Truss toe... maar ze denkt er niet over om op te stappen. En de beste voetballer ter wereld is Karim Benzema. Gisteravond kreeg de spits van Real Madrid en Frankrijk de gouden bal uitgereikt. Een terechte winnaar, zegt sportverslaggever Tom van het Hek. 42 goals gemaakt afgelopen seizoen eh, in de Champions League eh, en, het Spaans kampioenschap. Maar met name in de Champions League voor Real Madrid ongelooflijk belangrijk geweest. En ja, 34 jaar, het is mooi, maar het is echt een soort prijs voor hem. En het is eh, meer dan verdiend. En er was ook geen enkele twijfel eigenlijk dat dit afgelopen seizoen gewoon de meest waardevolle voetballer was. Het is pas de tweede keer in de afgelopen 14 jaar dat een andere speler dan Messi of Ronaldo de gouden bal wint. Bij de vrouwen ging de prijs naar de Spaanse Alexia Putellas van Barcelona. Het weer, kans op dichte mist. Kan best even duren voordat de zon door de mist heen breekt. In het noorden gaat dat wat sneller. Vanmiddag droog en zonnig, dan 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Ondanks de herfstvakantie is er veel vertraging op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Dat komt door een vrachtwagenbrand bij Purmerend Zuid. Er zijn nu bergingswerkzaamheden en er is maar één rijstrook open.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 De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een meisje van 10 uit Vught. Dat meisje Hebe is voor het laatst gezien in de buurt van Raamsdonksveer. Ze is meervoudig gehandicapt en de politie is bang dat ze in levensgevaar is. Het dodental van de vliegtuigcrash in de Russische stad Jisk is opgelopen naar zeker 13, schrijven Russische media. De lichamen werden gevonden onder het puin. Gisteren stortte een gevechtsvliegtuig van de Russische luchtmacht neer op een flat. Het weer, eerst op veel plekken mistig. Vanmiddag zon en droog bij 15 tot 18 graden. in left to lose we luck? we million ways we tried And we gave it our best Thought it was enough Till listen, to till We got lost in the flood Of trying to find us Maybe we forgot how to love Set fire to us And watched it burn up Maybe we forgot Thank you.